Raymond Seré met het NOS-journaal. De pro-Russische rebellenleider Igor Strelkov heeft om nog onbekende reden ontslag genomen. Dat meldt de website van de Volksrepubliek Donetsk, die door de rebellen uitgeroepen republiek in Oost-Oekraïne. De militair Strelkov is de tweede belangrijke rebellenleider in korte tijd die opstapt. De politieke leider van de rebellenrepubliek, Borodai, maakte vorige week plaats voor Alexander Zaratchenko. Het Russische konvooi met hulpgoederen staat op zo'n 20 kilometer voor de grens met Oekraïne. De chauffeurs hebben bij de stad Kamensky-Shashinsky tenten opgeslagen... en dus lijkt het er volgens correspondent David-Jan Godfra op dat ze er de nacht zullen doorbrengen. Volgens Godfra begint inmiddels duidelijk te worden dat het konvooi richting het gebied gaat dat in handen is van de separatisten. En dat betekent dat de Oekraïners de lading niet kunnen controleren. Brussel gaat groente- en fruittelers steunen die last hebben van de Russische boycott. Op welke manier is nog niet duidelijk, dat wordt begin volgende week bekend. Europese landbouwexperts zijn vandaag in Brussel bijeengekomen. En vandaag zijn vooral de problemen geïnventariseerd. Door de boycott is de groothandelsprijs van veel producten fors gezakt. En onder meer paprika, champignon en komkommertelers kunnen steun uit Brussel verwachten. Bij Hollem op Ameland is vanmiddag een paard uit zee gered. Het dier had zijn bereidster afgeworpen en was de zee ingegaloppeerd. Daar raakte het paard steeds verder van de kust. De Leeuwarden Courant meldt dat diverse mensen het paard zagen en de KNRM belden. Toen leden van de reddingsmaatschappij aankwamen was het paard al 500 meter van de kust. Met een reddingboot werd het dier teruggedreven naar het strand en daar rende hij weg. Maar inmiddels is hij weer terug bij de eigenaar. En dan het weer. Vanavond minder buien, morgen overdag afwisselend bewolking en zon. Smiddags opnieuw regen en onweersbuien en het wordt morgen zo'n 18 tot 20 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muiderslot 5 kilometer file.